Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Bosch zijn ze bang voor nieuwe rellen. Meerdere winkeliers hebben hun zaken dichtgetimmerd. Sommige scholen zijn eerder dicht. En een buitenschoolse opvang roept ouders op om hun kinderen zo snel mogelijk op te komen halen. Omdat ze bang zijn dat het losgaat bij een winkelcentrum in de straat. Gisteravond ging het ook mis in Den Bosch. De winkel van deze vrouw ligt compleet in puin. Het is, het is gewoon hartverscheurend. Ik kan gewoon niet. Mijn rood-wit-gele hart bloedt nu wel, want ik ik weet gewoon niet waar we moeten beginnen. Echt niet. Ik weet, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. De burgemeester van Den Bosch gaf vandaag al toe dat er niet op tijd ingegrepen werd gisteren. Pas toen de ME te hulp schoot werd het weer rustig in de stad. Veel marktkooplui zijn boos. Alleen de ondernemers met stalletjes waar eten en drinken wordt verkocht mogen open. De rest moet tijdens de lockdown zijn spullen in de stalling laten. Volgens de ondernemers maken supermarkten misbruik van de situatie... door zich meer te focussen op die non-food spullen om zo klanten af te pakken. Maak geen selfies meer met apen, zeggen natuurbeschermers. Volgens hen worden de dieren in veel landen gevangen om toeristen te vermaken. Hun tanden worden er vaak uitgetrokken. En als ze wat ouder zijn worden ze gedumpt en vervangen door jongere exemplaren. Volgens onderzoekers wordt twee derde van de apensoorten met uitsterven bedreigd al maanden zijn de tribunes bij voetbalwedstrijden leeg. Maar op zondag 21 februari dan mogen er bij de wedstrijd NEC De Graafschap weer eens supporters komen kijken. Het is een proef. 1500 seizoenkaarthouders mogen na een negatieve test het stadion in. En dat is niet de enige test, vertelt de directeur van NEC. Het kan zijn dat het ene vak, eh, bijvoorbeeld eh, recht achter mij, dat daar nog een sneltest plaatsvindt. Het andere vak is wel of niet met mondkapjes. In het vak in de hoek, daar mag je bijvoorbeeld wel of niet gaan bewegen. Tot en met tien dagen daarna zullen we ze dan volgen. En dan zullen we ook kijken wat effecten zijn als je met zoveel mensen dicht op elkaar zit in het stadion. En er komen volgende maand ook proeven met bezoekers bij een voorstelling van Guido Weijers en bij een zakelijk congres. Het weer. Vanavond begint het op steeds meer plekken te regenen. Er kan ook wat sneeuw vallen met kans op gladheid. Morgen wordt het weer droog. In de middag zien we soms nog even de zon. En het wordt een graad of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen goed door.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 I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. you overdrive. pushing every button that she finds. She's really got your motor running high, and you know she's taking over your body. All your fingers over her skin, you can really feel your temperature rising. She's giving you a system overload. Soon you're gonna need a circuit rewriting. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Automatic, do do do do do do do do.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 I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop just talk chance I really wanna start over again I know you wanna be my salvation The one that I can Keep up up up her face. Up up up up her face.